Dat er geen bewijs was. Het weer nog, het is wisselend bewolkt, lokale misbank en kans op een bui. Overdag hebben wolken de overhand en valt er af en toe motregen en ook eh, wat lichte regen. de zon breekt slechts nu en dan door en smiddags is het 13 of 14 graden.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 Volgens de politie was hij in slaap gevallen. De ouders van het jongetje hadden rond vijf uur alarm geslagen, omdat ze hem niet konden vinden. De politie deed een burgernetactie en zocht met een helikopter, duikers en honden. Het jongetje werd rond één uur in de schuur in Koten gevonden. De man die in Ottawa een Canadese militair heeft doodgeschoten... was de 32-jarige Michael Zehaf Bibo. Dat hebben Canadese functionarissen gezegd. Na zijn daad werd de schutter zelf ook doodgeschoten. Zahaf Bibo is in Canada geboren en zou zich hebben bekeerd tot de islam. Autoriteiten en ooggetuigen zeggen dat de schutter een sjaal voor zijn gezicht droeg. Over de achtergrond van de schietpartij in Ottawa is verder niets bekend. In Canada is het dreigingsniveau verhoogd omdat maandag een geradicaliseerde moslim inreed op twee militairen. Een van de militairen overleefde de aanslag niet. In het onderzoek naar de bende van Nijvel is een nieuwe arrestatie verricht. De Belgische politie heeft de voormalige tweede man van een extreemrechtse groepering opgepakt. De 70-jarige man werd al verschillende keren als getuige gehoord, maar was niet eerder verdachte. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 van de vorige eeuw een aantal moorden en zeer gewelddadige overvallen in België. Daarbij vielen 28 doden. Het is niet de eerste arrestatie in het onderzoek. Mensen die eerder werden aangehouden moesten allemaal worden vrijgelaten omdat er geen bewijs was. Het weer, is wisselend bewolkt met lokale misbank. Overdag hebben wolken de overhand en valt er af en